Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. In Zwitserland zijn gisteravond 14 passagiers en een machinist van een trein... bijna vier uur lang gegijzeld. Ze werden met een mes en een bijl bedreigd door een Iraanse asielzoeker. De politie wist hem op een gegeven moment af te leiden met explosieven... en toen hij vervolgens een agent aanviel met een bijl, werd hij doodgeschoten. Het is niet bekend wat de man precies wilde bereiken met zijn actie. De waterschapsbelasting voor huishoudens gaat weer stijgen. De Volkskrant dook samen met de vereniging Eigen Huis in de cijfers. Bedrijven gaan op sommige plekken juist minder betalen. Dat geldt onder meer voor boeren. En dat is niet eerlijk, vindt de vereniging Eigen Huis. In maart stemt de Tweede Kamer over een wetsvoorstel... waardoor de tarieven gelijk opgaan. En in Friesland was gisteravond een bewonersbijeenkomst over geluidsoverlast van vliegbasis Leeuwarden. Het ministerie wil uitbreiden en vaker oefenen. Bewoners zijn bang voor herrie. Ik, ik, woon, er, ik vlakbij, maar het is sowieso heel veel geluid natuurlijk. En dat wordt alleen maar erger, dus dit is van heel Leeuwarden niet goed natuurlijk. En dan zit ik in een nieuwbouwwoning. Energielabel A, geïsoleerd en even goed, ik kan de tv niet verstaan. Als het moet, dan moet het. Kijk naar Rusland. Als wij ons niet op sterkte hebben, eh, dat ze zo doorlopen. Bewoners hebben nog een paar dagen om met een tegenvoorstel te komen. En in Rotterdam, waar vorige week een enorme explosie was... en een appartementencomplex instortte... is een supermarkteigenaar een inzamelingsactie begonnen. De babymelk, luiers, toiletspullen en eten en drinken... zijn bedoeld voor de mensen die hun huis kwijt zijn. En hier zie je een beetje het resultaat. Het zijn een containertje of 18, denk ik, inmiddels. Alles wat je ziet, kleding, badspullen, dekens... eigenlijk alles wat, eh, ja, wat mensen eh, voor de eerste leesbehoefte nodig hebben. De gemeente helpt mee met het uitdelen van de spullen. En het weer nog veel wolken en vooral in het noorden best wat regen.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 gezichtsherkenning en andere moderne technieken op te sporen. voor het eerst in lange tijd heeft president Poetin zich laten interviewen door een westerse journalist, de Amerikaanse presentator en Trump-aanhanger Tucker Carlson. Poetin riep de VS op om met Rusland te onderhandelen in plaats van Oekraïne wapens te geven. Chesto gaat toch niet optreden tijdens de Super Bowl zondag. Hij zegt dat er in de familie een noodgeval is. De Nederlander zou de eerste DJ ooit zijn geweest... die tijdens de finale van de American Football Competitie zou draaien. Het weer bewolkt en op veel plekken nat. Vanmiddag af en toe zon bij 10 tot 14 graden check out life. I love you. Babe, I love Manhattan and catsuit and bandit eyes. Everybody who's staring wouldn't believe that this girl was mine.